Tralala, twilididi, dat vrolijk geluid doet morgens mij ontwaken als de spotvogel fluit. Tralala, twilididi, zingt ieder het uit. Het juicht in de natuur als de spotvogel fluit. van de ga ik zomers logeren, zo zorgloos en vrij. Zingt daar hoog in de bomen zo'n olijke guit, dan weet ieder meteen dat de spotvogel fluit. La la la, die dat vrolijk geluid doet morgens mij ontwaken als de spot vogelfluit. La la la, tweelididi, zingt weder het uit. Het juicht in de natuur als de spot vrolijk geluid. Doet morgens mij ontwaken als de spotvogel fluit. Tralala, twiliriri, zingt ieder het uit. Het juicht in de natuur als de spotvogel